terwijl ze zeiden dat ze er niks aan over hielden. Eerder heeft de Belastingdienst al beslag gelegd op dat geld. En nu geldt dat ook voor huizen en auto's... die ze in Nederland, Luxemburg en Zwitserland hadden. Dat betekent dat ze daar niet meer bij kunnen. Een baas van een champignonkwekerij in Reuzel in Brabant moet een jaar de snel in... omdat hij een zwakbegaafde medewerker lange tijd heeft uitgebuit. De man werkte er al 25 jaar, maar sinds de huidige baas als zoon het bedrijf overnam ging het mis. Hij kreeg maar 20 uur uitbetaald, terwijl hij juist lange dagen werkte. En zijn baas deed agressief tegen hem. Hij dreigde onder andere met uitspraken als niemand anders wil jou aannemen, ook vanwege zijn verstandelijke beperking. En door die zaken in combinatie met die familieband wilde hij eigenlijk niet weg te gaan, waardoor hij dus tien jaar lang is uitgebuit. Ook de vader van de baas heeft er schuld aan, zegt de rechter. Die moet een boete betalen van tienduizenden euro's. Na een steekpartij in Wielren in Zuid-Limburg is er nog iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man van 29 die zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht en daar aan zijn verwonding is overleden. Gisteren kwam er al een man van 25 om het leven. De mannen hadden ruzie in een appartementencomplex en dat liep zo uit de hand dat er gestoken werd. Een man van 31 zit vast. Door de droogte staat het water erg laag in de rivieren. En dat leidt tot problemen voor natuur, landbouw, maar zeker ook voor schepen, zegt Rijkswaterstaat. Water staat eh, eigenlijk historisch laag. Betekent eigenlijk dat de schepen hier eh, een diepgang hebben van ongeveer 1,75 meter. Uh, maar de diepte is normaal gesproken bij laagwater 2,80 meter. Dus ze zitten er ruim een meter onder. Daarom zijn ze bij de rivier De Waal bij Tiel wat aan het testen. Binnenkort gaan ze kijken of ze op meer plekken in Nederland rivieren zo'n handje kunnen helpen. En dan nog het weer.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 And uh, I'm leaving, please believe in oh. me and the rest of my heathens. it. out a lock at the top of the Four Seasons. Penthouse, rooftop, birds, I'm feeding. No deceiving, nothing up my sleeving. No teasing take it off like you're home alone.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 Bij Siewert van Linde en zijn zakenpartners is opnieuw beslag gelegd... nu op financiële tegoeden, woningen en auto's. Van Linde en zijn partners verdienden miljoenen aan de levering van mondkapjes voor de zorg... terwijl ze zeiden dat ze er niet aan verdienden. De Keniaanse oppositieleider Odinga legt zich niet neer bij de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die zijn gewonnen met iets meer dan 50% van de stemmen door vicepresident Ruto. Vier leden van de kiescommissie erkennen de uitslag evenmin. Het tellen van de stemmen zou niet transparant zijn verlopen. En om aandacht te vragen voor de gevolgen van de aardbevingen... hebben tientallen mensen een mars gelopen van Huizingen naar de stad Groningen. Het is de start van een actiemaand. Het weer aan het einde van de dag in het zuiden lokaal een onweersbui.